Van 10 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Bruikt en heeft gedood. Blijft nog zeker 90 dagen vastzitten. De rechtbank vindt dat de verdachte psychisch onderzocht moet worden. Hij zal de komende periode in een instelling worden geobserveerd. Romy werd begin deze maand vermoord na schooltijd... in de buurt van haar woonplaats Hoevelaken. De verdachte kende haar van school en heeft een bekentenis afgelegd. De Amerikaanse president Trump is geïrriteerd over berichten dat er een onderzoek naar hem loopt om vast te stellen of hij de rechtsgang heeft belemmerd. Trump benadrukt dat hij dat niet heeft gedaan en noemt het onderzoek leugenachtig en een heksenjacht. De Washington Post schreef dat het onderzoek naar mogelijke inmenging van de Russen wordt uitgebreid met onderzoek naar belemmering van de rechtsgang. Speciaal aanklager Maller zou onderzoeken of het ontslag van FBI-directeur Comey een bewuste poging van de Amerikaanse president was om het onderzoek te frustreren. De brexit-onderhandelingen tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië gaan maandag gewoon volgens afspraak van start. Eerder deze week werd er gezinspeeld op uitstel... in verband met de vorming van een nieuwe Britse regering. De regering is nog steeds niet rond, maar de gesprekken over de Britse uittreding uit de EU kunnen wel gewoon beginnen. Dat hebben de Britse brexitminister en de Europese onderhandelaar gezamenlijk bekendgemaakt. En een Nederlandse uitvinder heeft een Europese wetenschapsprijs gekregen voor een test die sneller en goedkoper malaria opspoort. Met die nieuwe methode kunnen ongeveer 120 bloedmonsters per uur getest worden. En dat is een stuk sneller dan de, eh, de bestaande testen. Jaarlijks sterven er honderdduizenden mensen aan de gevolgen van malaria... omdat ze niet behandeld worden. Het weer dan nog. In het westen is het nog even zonnig. In de oostelijke helft van het land kans op buien en onweer. Morgen vooral landinwaarts een enkele bui en een stuk frisser. 17 tot 21 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1233 hier op Zivem Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur Voor de komende twee uur rustig praten op de laatavond. Ja, ik ben altijd een beetje enthousiast, zenuwachtig, plankenkoorts, noem het allemaal maar op. Als we aan de show gaan beginnen. Maar goed, weer vier nieuwe werkjes. Ja, ja. Ehm, de eerste is van Tom Grant, The Light Inside My Dream. En de tweede, gelijk erachteraan, is van Meryl Collins, Eternal Escapes. En Meryl Collins is eh, Global Peace Song Award winner. Nou, nou, nou, nou, nou, nou. Nou ja, wat al die meer zijnde. We gaan weer lekker luisteren naar fijne muziek, New Age muziek. Je kan het allemaal meelezen op peacefulradio.info. En daar eh, vind je de playlist. En je kan dit programma terugluisteren.